Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Zo'n 100 wegwerkers zijn vannacht bezig om de borden met de maximumsnelheid aan te passen. De limiet gaat op honderden kilometer snelweg omhoog naar 130 km per uur. Daarvoor moeten ongeveer 2000 nieuwe verkeersborden zichtbaar worden gemaakt. In totaal mag vanaf vandaag op bijna de helft van de snelwegen 130 worden gereden. Vooral in het noorden, zuiden en oosten van het land. In de Randstad blijft de limiet op de meeste wegen gelijk omdat anders gevaarlijke situaties ontstaan of milieunormen worden overschreden. Ouderen voelen zich niet goed vertegenwoordigd door de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een enquête van de ouderenbonden ANBO en UNIKBO onder 5000 leden. De politiek doet te weinig voor ouderen en daardoor haken ze af, zegt de ANBO. Er wordt volgens de Ouderenbond niets gedaan om de arbeidsparticipatie voor mensen boven de 55 te stimuleren. Bovendien hebben ouderen te maken met een groot verlies aan koopkracht. Pensioenen worden niet meer geïndexeerd en de zorg en het eigen risico worden duurder. Volgens de bonden gaan ook steeds meer ouderen uit onvrede niet meer stemmen. De enquête van de oudere bonden werd gehouden in samenwerking met het programma Debat op 2, dat de uitkomsten de komende avond uitzendt. Nieuwe eurobiljetten krijgen een symbool uit de Griekse mythologie als watermerk. Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg. Het gaat om een afbeelding van prinses Europa, die ook al op de Griekse 2-euro-munten staat. De keuze is opmerkelijk omdat er wordt gespeculeerd over een vertrek van Griekenland uit de eurozone. De Europese Centrale Bank zou de ontwerpen in november willen presenteren en vanaf mei volgend jaar in roulatie willen brengen, te beginnen met de biljetten van 5 euro. Een woordvoerder van de ECB wil het bericht van Bloomberg niet bevestigen en zegt alleen dat het werk aan de nieuwe serie eurobiljetten vordert.